Mark Visser met het NOS-journaal. Nederland is al in een recessie, dat zegt het Centraal Planbureau in zijn decemberraming. Volgens het CPB krimpt de economie volgend jaar met een half procent. De werkloosheid stijgt met 90.000 en komt uit op zo'n 475.000 mensen. Volgens het CPB is als in de tweede helft van volgend jaar kans op enig economisch herstel. Minister Verhagen zegt in een reactie dat we allemaal iets van de verslechterende economie zullen merken. We zullen moeten kijken naar maatregelen en hervormingen die niet alleen besparingen voor de schatkist opleveren, maar die ook perspectief bieden om beter uit deze zware tijd te komen. PVV-leider Wilders liet vanochtend weten dat het kabinet zijn handen in elk geval moet afhouden van de hypotheekrenteaftrek. De staat mag het onbegeleid verlof voor mensen die zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf weigeren. Dat is de uitspraak in kort geding tegen de staat. Dat was aangespannen door een man die is veroordeeld tot levenslang voor een dodelijke schietpartij in een café in Delft inzet van het kort geding was het onbegeleid verlof. Volgens de gevangenen had de staat verwachtingen gewekt. Het hof heeft nu geoordeeld dat het niet zo is. Het verschil in gezondheid tussen lager en hoger opgeleiden wordt groter, staat in een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De vooruitzichten op een gezond leven verslechteren voor laagopgeleiden, terwijl die voor hoogopgeleiden stijgen. Een kwart van de ziektes komt door ongezond gedrag als slecht eten, roken, te veel alcohol drinken en te weinig bewegen. De Raad pleit voor een zogenoemde vettax en een accijns op slechte grondstoffen in voedsel. De penningmeester van Occupy Dordrecht is sinds enkele weken spoorloos. Leden van de beweging zijn bang dat de man er met de kas vandoor is. Hij beheerde een flink deel van de donaties die Occupy Dordrecht heeft gekregen. Leden van de beweging gaan hem dit weekend zoeken in het uitgaansleven waar hij zou werken. Het weer, opklaringen, maar van het westen uit weer buien. De wind, vooral op de Wadden, is die nog lange tijd stormachtig. Morgen weer buien en veel wind en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad aan de file op de A13 in de richting Rotterdam. Daar staat tussen knooppunt Ippenburg en Delft-Zuid 4 kilometer na een ongeluk.